Hoewel Maria flink in kracht is afgenomen, is de verwachting dat de stranden en duinen voor een deel zullen worden weggeslagen door de hoge golven. Het Amerikaanse eiland Puerto Rico werd een kleine week geleden zwaar getroffen door Maria, die toen nog een orkaan was van de vierde categorie. Bijna 3,5 miljoen mensen hebben te weinig eten, water en brandstof. President Trump kondigde gisteren aan dat hij volgende week naar het eiland afreist. Na de Tweede Kamer is gisteravond ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met het bevriezen van het eigen risico voor volgend jaar. Het bedrag blijft 385 euro, zoals de vier partijen die aan het formeren zijn hadden gevraagd. Het nog zittende kabinet had eerder gezegd dat het eigen risico zou stijgen naar 400 euro, maar minister Schippers kwam de onderhandelende partijen tegemoet met een spoedwet. Die wet moest voor 1 oktober zijn aangenomen om voor volgend jaar nog iets te kunnen veranderen. Twitter gaat een proef doen waarbij een bericht langer mag zijn dan 140 tekens. Volgens het bedrijf zijn er talen waarin het moeilijk is om in zo'n beperkt aantal tekens een boodschap over te brengen. Bij wijze van proef mag een bericht twee keer zo lang worden. Een kleine groep gaat dit nu testen en mogelijk wordt het daarna voor iedereen beschikbaar. Het is voor het eerst in elf jaar dat er wordt gesleuteld aan de lengte van het bericht.